9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. België en Duitsland stellen code rood in voor de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland... vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Dat betekent dat voor Belgen en Duitsers niet-essentiële reizen naar Noord- en Zuid-Holland verboden zijn. In Duitsland gaat de maatregel per direct in, in België vrijdagmiddag. Belgen die meer dan 48 uur in Noord- of Zuid-Holland zijn geweest... zijn verplicht zich na terugkeer te laten testen en in quarantaine te gaan. Duitsers die terugkeren moeten zich sowieso laten testen. De regels voor quarantaine verschillen per deelstaat. Het kabinet komt vrijdag met nieuwe coronamaatregelen. Die gaan alleen gelden in regio's met veel besmettingen. Premier Rutte en minister De Jonge maken de maatregelen vrijdag bekend in een persconferentie. Details zijn nog niet bekend, maar het gaat mogelijk om de regio's rond de vier grote steden, Leiden en Haarlem. Er wordt speciaal gekeken naar studenten, omdat in die groep veel besmettingen zijn. De orkaan Sally heeft het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De storm trekt over een deel van Florida waar bijna 1 miljoen mensen wonen. Doordat Sally zich erg langzaam verplaatst, met een snelheid van krap 5 km per uur... blijven regenbuien lang boven hetzelfde gebied hangen. Dat veroorzaakt grote wateroverlast. Reddingswerkers hebben al tientallen mensen gered die waren ingesloten door water... zoals een gezin dat in een boom zat. De lokale autoriteiten vrezen dat duizenden mensen de komende dagen voor het water op de vlucht moeten. Willem II is zonder enige moeite doorgedrongen tot de derde voorronde van de Europa League. In Luxemburg wonnen de Tilburgers met 5-0 van de semi-profs van FC Progress. In het stadion was geen publiek welkom. Supporters volgden de wedstrijd vanuit de bosjes ernaast. Om in het hoofdtoernooi van de Europa League te komen moet Willem II nog twee voorrondes winnen. Het weer. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook heldere perioden. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen verdwijnen de wolken geleidelijk en smiddags is er volop zon.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 And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so warm. full and warm just show her a little swing. just show her a little swing. know what? Just show her a little swing. and take a left to go eigenlijk juist nu? Arm om je heen de slaap. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars. Ik wil mijn moeder met een trilling in de stem.